Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het coronavirus verspreidt zich weer sneller. De weekcijfers van het RIVM zijn er weer. En dus kun je goed kijken wat het virus doet. Verslaggever Joost Schellevis ziet dat het verspreidingsgetal of het R-getal weer is gestegen. nu is het zo dat 100 mensen samen 114 anderen besmetten. En eerst was het nog zo dat het lichtjes afnam. Nou, die verspreiding neemt nu dus weer toe. En de vooruitzichten voor de komende weken zijn dus niet heel gunstig, denkt het RIVM. Afgelopen week zijn er bijna 32.000 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er bijna 30.000. Wel veel meer mensen lieten zich deze week testen trouwens. 20% meer dan vorige week. Sekswerkers mogen voorlopig echt niet aan het werk. Volgens minister De Jonge kan het niet veilig... omdat bron- en contactonderzoek niet mogelijk zou zijn. Hij denkt dat de meeste klanten van sekswerkers een valse naam op zouden geven. De sekswerkers zijn het daar niet mee eens. Ze protesteren daarom in Den Haag. De brandweer in Sassenheim heeft vanmiddag een opmerkelijke reddingsoperatie uitgevoerd. Treinreiziger had in een weiland een alpaca in een sloot zien liggen en belde dat door. Brandweermannen moesten even zoeken, maar hebben het dier uiteindelijk gevonden en ook op het droge geholpen. Een bende in een straat midden in een woonwijk in Amsterdam. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier. Deze buurtbewoners schrokken zich kapot. Het was een knal. Nou, je zat terecht op in bed. Ik werd er wel wakker van, ja. Maar daarna, ik, ik slaap redelijk vast. Dus daarna ben ik eh, eigenlijk verder geslapen. Het... Uh had oh, het heel anders kunnen aflopen, inderdaad. Gaat helemaal nergens over. Die mensen werken zo hard. En dan dit, daar kom je toch niet meer overheen. Veel ramen zijn gesneuveld en volgens de juwelier is er van zijn winkel nog maar weinig over. De rolluiken zijn eruit gevlogen en door de knal is ook het hele plafond naar beneden gekomen. Niemand raakte gewond, daders zijn er naar de knal vandoor gegaan.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 Cause how could I ever love someone? river now I drive alone past your street And all my friends are tired of hearing how much I miss you But I kinda feel sorry for them Cause they'll never know you the way that I do Yet today I drove through the suburbs Dit het zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het RIVM denkt dat Nederland aan het begin van de derde coronagolf zit. Afgelopen week zijn weer meer mensen besmet geraakt. Bovendien is het zogeheten reproductiegetal tot boven de 1 gestegen... wat wil zeggen dat de epidemie toeneemt. Demissionair minister De Jonge verwacht niet dat sekswerkers snel weer aan de slag kunnen. Doordat moeilijk is bij te houden welke klanten ze op bezoek krijgen... is een bron- en contactonderzoek niet te doen. Er komt geen onderzoek naar mogelijke inmenging van het Koninklijk Huis in de zaak Julio Ports. De piloot die werd vrijgesproken van betrokkenheid bij dode vluchten in Argentinië.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 Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit Maar voor nu, groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou, totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar, wanneer drempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn. Wat jij dan ZFM. established. I ain't trying to lead you on, just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status.